Vlak na de aanslagen, waarbij een Australische man 51 mensen doodschoot... startte de regering een onderzoek. Hieruit blijkt nu dat de inlichtingendiensten vooral gefocust waren... op de dreiging van terrorisme uit islamitische hoek... en dat de politie te weinig controleerde bij het uitdelen van vuurwapenvergunningen. In Groot-Brittannië worden vandaag de eerste inwoners ingeënt met het coronavaccin van Pfizer-BioNTech. Bewoners en medewerkers van verpleeghuizen krijgen als eerste een prik. Het land heeft 40 miljoen doses besteld van het vaccin. Ongeveer een derde van alle Britten kan hiermee worden ingeënt... omdat iedereen het vaccin twee keer krijgt. Ook de 27 landen van de Europese Unie, waaronder dus ook Nederland, hebben dit vaccin besteld. Het Europees Medicijnagentschap moet het middel nog goedkeuren. Acht leden van de pro-democratiebeweging in Hongkong zijn opgepakt... omdat ze meededen aan illegale protesten en daarbij de coronaregels overtraden. Een van de gearresteerden is de voorzitter van de Democratische Partij. De leden worden vervolgd vanwege een protest op 1 juli. De dag waarop jaarlijks wordt herdacht dat Hongkong weer onderdeel is van China. De politie heeft de arrestaties van de activisten niet bevestigd. In het centrum van Heeswijk-Dinter in Brabant is een explosie geweest bij een Poolse supermarkt. Daarbij is de gevel van de winkel zwaar beschadigd. Er zijn voor zover bekend geen gewonden. Twintig bewoners van het bovengelegen appartementencomplex zijn geëvacueerd en opgevangen in de brandweerkazerne. De explosieve opruimingsdienst onderzoekt of de locatie veilig is, zodat de bewoners terug kunnen keren naar hun huis. Ook bij de winkels in de buurt is schade ontstaan door de explosie, evenals een restaurant en drogisterij aan de overkant van de straat. Het weer, de dag start koud. Op sommige plekken vriest het. Ook is er kans op gladheid en mist. Later op de dag meer zon. Het wordt ongeveer 3 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Na een ongeluk op de A9 vanuit Alkmaar naar Amstelveen is de rijbaan nu weer vrij bij knooppunt Velzen. Toch moet het verkeer nog rekening houden met oponthoud vanaf knooppunt Beverwijk...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 Everybody looking for a dance floor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 Cause. 去。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 En in het centrum van Heeswijk-Dinter is een explosie geweest bij een Poolse supermarkt. Er zijn voor zover bekend geen gewonden. Het weer, de dag start koud. Op sommige plekken vriest het. Ook is er kans op gladheid en mist. Laat op de dag meer zon. Het wordt ongeveer 3 graden.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 kiddies have the toys. The grown-ups make the noise. Give the neighbors all the presents under the tree. Give the snow and mistletoe fue para darme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 eres feliz con él. Puede que no te haga falta nada con nada Well, you know Dasher and Dancer and Prancer and Vixen. Comet, Cupid, Donner, Blitzen. But do you recall the most famous reindeer of all? Is it Herman? No. Is it Sherman? No. Is it Eddie? Is it Freddy? Oh, no, no, no. Is it Elton? Is it Billy? Is it Sting, perhaps? Oh, you'll never, never get it. Don't snap your caps.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 sneak, you better keep your schnoz maroon because you will go down in history. ZFM wenst je fijne dagen.